Zit van der Linde met het NOS-journaal. Minister Jette gaat ingrijpen op het stroomnet, zegt hij in Nieuwsuur. Door de explosieve vraag naar elektriciteit zit het stroomnet op veel plekken vol. De klimaat- en energieminister wil onder meer sneller vergunningen kunnen verlenen... om bijvoorbeeld extra stroomkabels aan te leggen. Jette erkent dat het kabinet de afgelopen jaren meer had moeten doen om het stroomnet uit te breiden. Met waarschuwingen voor capaciteitsproblemen werd jarenlang niets gedaan. Zuid-Korea en de VS hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op een rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied. Bij de oefening van Zuid-Korea en de VS werden ook raketten afgevuurd richting de Japanse zee. De legers willen laten zien dat ze kunnen reageren op provocaties van Noord-Korea. De nieuwe Britse minister van Binnenlandse Zaken wil het asielbeleid in het land verder aanscherpen. Minister Braverman wil meer patrouilles op het kanaal om bootmigranten tegen te houden. En ook moet het onmogelijk worden om asiel aan te vragen voor mensen die het land illegaal zijn binnengekomen. Overname van Twitter door Elon Musk is toch ineens dichtbij. Musk, topman van Tesla, biedt Twitter per brief opnieuw 44 miljard dollar. Ook Twitter stuurt aan op dat bedrag. Eerder dreigde er nog een rechtszaak. De politie heeft gisterenmiddag 103 Napoli-supporters aangehouden op het Centraal Station in Amsterdam. Een deel van hen droeg gezichtsbedekkende kleding. Ook werden er stokken, een mes en een ruitentikker in beslag genomen. Elders in de stad werden nog twee supporters aangehouden. Geen van de arrestanten zit nog vast. De politie heeft het over een relatief rustig verlopen avond. In de Johan Cruijff Arena leed Ajax een grote nederlaag van 1-6 tegen Napoli. Het weer, de dag begint bewolkt, maar in het oosten wordt het zonnig. Aan de kust blijft het fris, maar landinwaarts kan het 18 tot 22 graden worden.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 Zuid-Korea en de VS hebben een militaire oefening gehouden. Het is een reactie op de rakettest die Noord-Korea gisteren uitvoerde. Daarbij vloog een raket over Japans grondgebied en moesten mensen dekking zoeken. Overname van Twitter door Elon Musk is toch ineens dichtbij. Musk, topman van Tesla, biedt Twitter per brief opnieuw 44 miljard dollar. En ook Twitter stuurt aan op dat bedrag. En Ajax heeft gisteravond in de groepsfase van de Champions League een recordnederlaag geleden tegen Napoli. Het werd 1-6. Niet eerder verloor Ajax in Europa met dergelijke cijfers.